9 uur. 9 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland is niet van plan de schade te betalen... die is aangericht in Irak bij de strijd tegen de islamitische staat. Dat zegt minister Bijleveld van Defensie. Gisteren bleek dat bij een Nederlands bombardement... minstens 70 burgerdoden zijn gevallen. Juristen zeggen dat Nederland wel degelijk aansprakelijk is voor de schade... Andere landen, zoals de VS en Frankrijk, hebben speciale budgetten voor schade die ze aanrichten bij oorlog in het buitenland. In Bolsward is opnieuw een grote tegenvaller ontdekt bij de opknapbeurt van het monumentale stadhuis. Een vier eeuwen oud schilderij blijkt zwaar beschadigd. Door temperatuurverschillen zijn in het doek grote barsten en scheuren ontstaan. Reparatie kost zeker 50.000 euro, zeggen experts. Vorige maand bleek dat de hele houten toren van het stadhuis in Bolsward moet worden vervangen. Op een plein in Rome hebben vandaag zo'n 50.000 mensen gedemonstreerd... tegen de regering van premier Conte. Het protest was georganiseerd door de rechtse oppositiepartijen. Oppositieleider Salvini van Lega beschouwt de nieuwe regering Conte als illegaal. Salvini stapte in augustus uit de vorige Italiaanse regering... en rekende op nieuwe verkiezingen... maar die kwamen er niet omdat Conte een coalitie vormde met de Democratische Partij. En in de eredivisie heeft koploper Ajax met grote moeite gewonnen bij RKC Waalwijk. Al voor de rust kreeg de hekkensluiter een paar grote kansen. Direct na rust maakte Tadic voor Ajax de 1-0. Maar halverwege de tweede helft kwam RKC via Bakari op gelijke hoogte. Promes zette Ajax daarna weer op voorsprong. In de laatste 20 minuten kreeg RKC opnieuw kansen, maar het bleef 2-1. E de nummer 3 in de eredivisie, AZ, verloor thuis van Heerenveen met 4-2. Het weer nog. Alleen langs de kust en in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder meest droog, enkele opklaringen. Vannacht kans op mist. Morgen bewolkt, in het zuidoostelijk deel van het land regen. En het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee. Doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Het grootste dance-spektakel ter wereld. Oftewel ADE in Amsterdam, Amsterdam Dance Event. En ja, wij mogen ook niet achterblijven. Ik ben de hele week al in Amsterdam. Onder andere Elementenstraat en de Melkweg ben ik geweest. Nou, ik heb nog meerdere locaties bezocht. En eh, ja, de komende drie uurtjes het beste van ADE 2019 in de mix op de radio. En als opening doen we natuurlijk met DJ Mouse. Hij begint heel rustig en dan lang langzaam bouwt hij op eh, tot, stevige techno en uh, ja, tech house, om het maar zo te zeggen. Hij, is, eh, gaat beginnen met Regard, met Ride It, Mouse T en ik geloof dat hij aan het einde richting Chucky Hartwell en Sosa UK gaat. Martin Eiken komt voorbij. Log and Crown, Alex Preston. Gewoon het komende, het beste van ADE 2019 in de mix. En ADE duurt trouwens nog tot, tot zondag, zegt iedereen, maar dat is niet helemaal waar, want er zijn gewoon, het gaat gewoon door. Over onder andere elementen hebben een 24 uur set met uh, echte vette techno. Als je ervan houdt natuurlijk. Beetje, eh, ja, nee, ik moet zeggen, een beetje vage muziek. Maar <laughs> dat is een persoonlijke mening. Ik ben wat meer van het eh, vrolijke house. Maar in ieder geval Elementenstraat onder andere. ik geloof de school ook, die gaan door tot maandagochtend. Party gaat er gewoon doorheen. CWM Zandvoort, de Nightwalk, Mainstage. Teken van ADE, dus ik kom eigenlijk... Uh, ik lul eigenlijk gewoon uh, lekker niet. We gaan gewoon genieten van de muziek. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. intense. Radio. Radio. before you get lost, alright? What did you say? Here's a perfect example of what I've been talking about. Since this boy was suckling on his mama's tit, he been given everything for discipline. And now his idea of courage and man is to get together with a bunch of punk friends and ride around and irritate folks. Too good natured. to Stop. Hey, who do you think you are, huh? fought two world wars and countless smaller ones on three continents. I led thousands of men into battle with everything from horses and swords to artillery and tanks. I've seen the headquarters of the Nile and tribes and natives no white man had ever seen before. Thank by DJ Malzo. I never wanna stop. It's gonna drive me crazy, crazy. crazy. the way you move into the drum.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 the drum. Damn girl, I like the way you move into the drum. Damn girl, I like the way you move into the drum. Damn girl, I like the way you move into the drum. Damn girl, I like the way you move into the drum.